4 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De herverdeling van land tussen blank en zwart in Zuid-Afrika dreigt op een mislukking uit te lopen. Van alle landbouwgrond die zwarte boeren sinds 1994 hebben gekregen, is maar 10 productief. 30 is door de zwarte boeren alweer verkocht, vaak aan de vroegere blanke eigenaar. Dat heeft de minister van Landhervorming bekendgemaakt. Na het einde van de apartheid kocht de Zuid-Afrikaanse overheid grond op van blanke boeren. Zwarte boeren moesten die gezamenlijk gaan bewerken, maar dat mislukte vaak doordat groepen uit elkaar vielen. Volgens minister Nequinti van Landhervorming hebben ze te weinig ondersteuning gehad. Zuid-Afrika heeft als doel dat in 2014 ruim 24 miljoen hectare landbouwgrond in handen is van de zwarte bevolking, bijna een derde van het totaal. Daarvan is nog geen 6 miljoen hectare door de overheid aangekocht. Vanaf vandaag mogen geen gloeilampen van 60 watt meer worden geproduceerd. Gloeilampen van 100 watt werden twee jaar geleden al verboden... en vorig jaar gingen lampen van 75 watt uit de handel. De Europese Commissie wil gloeilampen afschaffen omdat ze te veel energie gebruiken. Bij gloeilampen wordt de meeste energie omgezet in warmte in plaats van licht. Peertjes van 60 watt zijn voorlopig nog wel te koop, maar er worden geen nieuwe meer geleverd. Volgend jaar wordt de handel in gloeilampen helemaal verboden. Een hoogbejaarde inwoonster van de Amerikaanse staat Florida is aangevallen door een alligator. De vrouw van 90 wandelde in de buurt van haar huis langs een kanaal... toen een 2,5 meter lange alligator uit het water kwam. Het beest wilde de vrouw mee het water in sleuren... maar ze kon zich lang genoeg verzetten tot een man uit een auto kwam om haar te helpen. De alligator heeft een deel van haar been afgebeten.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 Welkom, dit is het derde uur van de nacht. Ging het anders bij de Vara op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1 met ook dit uur weer een eigen opname. En daarvoor gaan we terug naar de afgelopen maand juli... naar het programma Radio Tour de France. Je krijgt geen... Eh, <laughs> reportage te horen, maar een eh, muziekfragment. Want tijdens Radio Tour de France was er ook live muziek te horen in dat programma. En een van die opnamen die hoor je zo over een kwartiertje voorbij komen. Verder ook in dit uur aandacht voor Cabaret uit de jaren 70... they breathe it in. I breathe the masculine scent of his skin. crying. You're watching me rebel. Die stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their Qatar met dat Somebody I Used to Know... bijgestaan door uh, Kimbra en vervolgens Maria Mena. Die heeft een uh, nieuw album opgenomen. Het nieuwe album dat heet Victoria. En Victoria, dat is haar tweede naam. Volledig eh, naam is dus Maria Victoria Mena. En Victoria, de titel van het nieuwe album. Dit is de single die alvast als de voorproefje verschenen is. Maria Mena, je hoort haar met Homeless. baba win maweni webaba silale maweni webaba silale maweni webaba silale We moonlight sleeping on a midnight lake, and we are homeless, homeless, homeless. We moonlight sleeping on a midnight lake. See your yum, see your yum, see all yum. I'm see your yum, see your yum, see all yum. I'm see your yum, see your yum, see your yum, see your yum. Womna. True, true. homeless, homeless, homeless, homeless, moonlight scraping on the midnight black. Homeless, homeless, homeless, homeless, moonlight scraping on the midnight lake. Homeless, homeless, moonlight scraping on the midnight lake. Somebody say. Somebody sing hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why, why, why? Somebody sing. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why, why, why? Somebody sing. Hit your mama. Hit your mama. Yes, I'm going on. Hit your mama. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why, why, why? Kulumani, Kuluman, Kulumani siswe. Singan zinjan, bayan chakula basitanda. Yo. De stemmen van eh, Lady Smith, Black Mambasso en Paul Simon... te vinden op de Paul Simon EP Graceland. Het liedje homeless dat voorbij kwam. Zoals ik zei, dit uur een eigen opname. Die eigen opname die komt uit de archieven van Radio Tour de France. Daar was op de laatste toerdag het optreden van de Nederlandse reggae-band Splendid. silent hill just for a day. Rainy days are over, feel the sun coming. Find that smoke of freedom now for a time shake. Pack your bags now, people, come out and play. Oh, we spend our summer day out in the shade. Be cool out in the waves. Whoa, hey. Let's head down to the beach today. We say, oh. Let's head down to the beach today. We say, oh, hey, oh. Let's head down to the beach today. We say, oh. Let's head down to the heading out, I see that you are on your way. Hey. Feel the mood turn gentle on a sunny day. Oh, where we spend our summer days. Yeah. Ooh. Be cool out in the bay. Ooh. If it's too hot in the shade. say all want this now. Oh. You cannot fight it. Open up your eye and realize that you cannot hide it. Let's head down to the beach today. Say oh. Let's head down to the beach today. Say oh. Hey, eh, oh. Let's head down to the beach today. Say oh. Let's head down to the beach today. optreden van Splendid in Radio Tour de France. De laatste dag van de Radio Tour de France. Op 24 juli jongsleden. Toen waren zij daar live aanwezig om dit te zingen. Onder andere Splendid. En je hoorde het nummer The Beach. En The Beach is ook eh, de nieuwe single geworden voor deze reggae band uit Den Haag. Deze man hebben we nog kunnen zien op Pinkpop. Voorlopig zijn er geen optredens voor de Kings of Leon. Hier zijn ze met Beachside. zes uur, de nacht klinkt anders met Roel Koeners. Fell in love years ago children were raised, you know they suddenly rise. They started so long ago, head to toe, healthy, wealthy, and wise. de Beach Boys en Heroes and Villains. Oud repertoire van de Beach Boys, dat jarenlang op de plank is blijven liggen. Uit 1966, dat zal opnieuw uitkomen. Het gaat om materiaal dat gemaakt is voor de LP Smile in 1966. Het materiaal is nooit uitgebracht omdat... Eh, ten eerste destijds het productieproces eh, niet helemaal opschoot. En wat ook Mm, zeer nadelig eh, is geweest voor het uitbrengen van het album. Dat is eh, de gezondheidstoestand van Brian Wilson. De man is op een gegeven moment compleet in elkaar gestort en heeft eh, jarenlang niets meer kunnen doen. Er is niets meer uit zijn handen gekomen. Het gevolg daarvan was dat de opnamen die destijds gemaakt werden... en die zouden dienen als opvoeren voor het album Pet Sounds... op de plank zijn blijven liggen en dat daar niets mee gedaan is. Maar na 45 jaar mogen we alsnog daarmee kennis nemen. 31 oktober aanstaande dan zal de cd verschijnen van de LP Smile. Opgenomen dus in 1966. En op de cd zullen ook nog een aantal eh, extraatjes te vinden zijn. Bonus tracks met eh, een aantal demo's daarbij. Nou, ik ben benieuwd hoe het allemaal klinkt. Omdat het destijds ook was, eh, de op opvolger was voor dat legendarische album Pet Sounds. Pet Sounds dat ook nog ooit eh, gediend heeft als inspiratiebron... voor Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de, de Beatles. Ik Het is dus nog even wachten, twee maandjes... en dan kunnen we kennis maken van de smile van de Beach Boys. Twee artiesten uit Den Haag nu. Harry Jekkers om te beginnen. Majesteit, ik heb de pen te hand genomen. Ik wil per gewoon eens effen met uw bomen. In mijn leven is van alles misgegaan. Hier is het verhaal van een armzalig onderdaan. Een tijdje terug nam mijn man opeens de kuiten. En na mijn alimentatie ken ik fluiten. Ik heb daar recht op, maar ik vraag daar nooit meer naar. Want dan komt hij langs en ramt hij alles in elkaar. Dus Beatrix, dan moet ik best aan trekken. Dat is genoeg om net niet te verrekken. Ik heb een dochter en een tweeling Rick en Rob. Ik sluit een foto bij in deze envelop. Ze is 16 en ze schaamt zich voor de regen. Ze zou zo graag zo'n Michael Jackson hessie krijgen. Maar ik had geen geld, heb ik een streepjes gehaakt. Wordt het schaap op school zebra uitgemaakt. Voor Rick en Rob moest ik laatst merkschoenen kopen. Want ja, ze verdommen op goedkoper rond te lopen. Ik heb er financieel behoorlijk voor gebloeid. Twee maanden later waren ze eruit gegroeid. Vanmorgen draaide ik mijn laatste dubbie om. En toen zag ik uw gezicht en dacht ik kom schrijft die Beatrix een brief. hoog het lees hem alsjeblieft. Als u hem uit hebt, nou dan snap je wel waarom. Begin dit jaar heb ik mijn pa in huis genomen. Hij heeft reuma, kan niet meer zelfstandig wonen. Staat op mijn wachtlijst voor het verpleegtehuis. Ligt op een stretcher in de kamer voor de buis. Verleden week lag hij naar rijk te kijken. Ik stond in de goedkope uurtjes wat te strijken. En ene flits en Hupfred Oster die was zoek. Daar tweede Hansie, met garantie tot de hoek. Ik durf geen mensen meer voor een etentje te vragen. Ik ken ze moeilijk rauwe wortels laten knagen. Maar laat zij Trace, mijn vriendje, die eet mee. Ik kreeg daar plekken pijn in mijn portemonnee. Toen heb ik een diepvrieskip bij Albert Heijn gestolen. En het beest onder de pet van pa verscholen. Wat gebeurt er? Bij de kassa valt die Door die kip was die bevangen door de kar. De hele buurt die hebben het in de krant gelezen. Nou word ik overal als Jatmoos nagewezen. Twee weken terug ging ook de stofzuiger kapot. En werd mijn fiets gejat, hij stond nog wel op slot. Vanmorgen draaide ik mijn laatste dubby om. Toen zag ik uw gezicht en dacht ik kom. Ik schrijf die Beatrix een brief. Hoogheid, lees hem alsjeblieft. Als u me uit hebt, nou dan snap u wel waarom. Majesteit, toen zag ik het even niet meer zitten. Draaide het gas aan onder alle vier de pitten. Ik was dood, maar zelfs dat zat me niet mee. Het gas was afgesloten door het GJB. Toch ben ik blij dat ik het heb mogen overleven. Anders had ik deze brief ook nooit geschreven. Majesteit, tot slot heb ik nog een vraag. Kan u eens praten met die lubbers in Den Haag? Wil u eens vragen of die mij wat meer kan geven? Hij heeft zijn mond toch vol van zorgzaam samenleven. Economisch, zegt hij, zijn we weer gezond. Maar mijn huishoudplaatje krijg ik mooi niet rond. Bij voorbaat dank mocht u bij Lubbers wat bereiken lijkt me sterk hoor, die zorgt alleen maar voor de rijken. Nou, dan doe ik na de envelop maar dicht. En plak rechtsbovenin uw lachende gezicht. Vanmorgen draaide ik mijn laatste dubbie om. Toen zag ik uw gezicht en dacht ik kom. Ik schrijf die Beatrix een brief. Hoogheid, lees hem alsjeblieft. U hebt hem uit, nou, nou, nou snap u wel waarom. dat staat op naam van de Bokstops. Joe Cocker heeft zich er ook ooit aan bezondigd, op een positieve manier dan. En dit is een uitvoering van de zangeres die in de jaren 60 bekend werd... dankzij de Golden Earrings, Bojura. En die heeft in de jaren 70 de letter ook nog eens een keer opgenomen op een hele fraaie wijze... zoals je kon beluisteren. De letter Bojura dus, 1974. En daarvoor had je een variant op een oud succes van Koos Peenhof. Die maakte ooit de brief van een moeder aan haar zoon... die in de Nor zit en een variant opgemaakt hoorde je van Harry Jekkers onder de titel Brief van een Haagse bijstandsmoeder aan Hare Majesteit. De nacht klinkt anders bij de VARA op Radio 1. Zo dadelijk cabaret uit de jaren 70 van Gerard Cox en Frans Halsema. Maar eerst Eva de Rover die je gaat horen. Mijn huis zingt ze. moeilijk heeft gehad, dames en heren, zijn de Belgen. En ik ben erom bijzonder blij een gesprek te kunnen voeren met de heer Valeer van Koekelbergen. Goedenavond, meneer van Koekelbergen. Tot genoegen. De heer van Koekelbergen is cultureel attaché van de Belgische ambassade. Het is juist cultureel aangehecht. Dat is te zeggen voor alle schone kunsten. Ja. Misschien kunt u ons eerst iets over uw antecedenten vertellen. Ah, jij bedoelt mijn voormaligheid. Ja, ja, ah, ik ben er afkomstig uit Sint-Job in het Goor. En wat was uw functie daar? 43 jaar. Ik was dan eerst schepen voor het openbaar onderwijs... en de tussenlandelijke vreemdgaanderij. Wat bedoelt u daarmee? toerisme, zegt gij, geloof ik. Ah, ja, ja, ja, ja. En later was ik dan president van het syndicaat der initiatieven... en ik heb inderdaad zeer veelvuldig iets speciaals verwezenlijkt. Zoals daar zijn? Zoals daar zijn, Sessa. En ik denk dan speciaal aan de grote Breugel Erdenking. Met een unieke tentoonstelling. Het is juist, vlak boven de raadskelder, ja. En wat waren de hoogtepunten? Zes soorten trappist en drie geuzes. Het was alles volgens de slogan uit de kunst. Ja. Ja, dat hebt u doen samenvallen met de Rubensfeest. Ah ja, met een groot Rubensbanket onder de titel Rubens en de vleeselijke lusten. Het banket was gespecialiseerd in de verscheidenste vlezen. Het ging dan alles door in het spijshuis De Duivenvriend... een gastronomisch menu aan 800 franken, bijna inbegrepen. Dus zeer exclusief? Nee, nee, wijnen inbegrepen. Nu bent u dus sinds kort cultureel attaché. Tiens, bon, c'est ça, c'est ça, oui. En dan weet ik dat u hier gekomen bent om over een speciaal probleem te spreken. Ja, het is eerst wil ik u toch even... Een... meneer Van Leer, meneer Van Leer, ik wil u eerst even een ander vraagje stellen. Verschoning. <laughs> Ik wil namelijk van u weten, waarom is de film Frank en Eva in België verboden? Allee, meneer. Eh, als je ziet wat je daar op je couvert krijgt, hè. Oh, hem gezien? Ja, ja, een privaatvertoning met de procureur des Konings, hè. Hij vier malen en ik drie. ja. Ja, we hebben fameus genoten, meneer. Ja, maar hij mag in België niet in de bioscoop. Nee, nee, meneer, we gaan het in onze cinema's niet toelaten. Hè. Wat er alles in getoond wordt, hè, meneer. Vindt u het geval van exhibitionisme? Het is juist een tentoonstelling, meneer, dat is het, hè. Wij zien daar gewoon een naakte man... Ja, hoe gaan we dat proper zeggen, hè? Eh, de... Met een erectie. Een opstandige man, het is juist, meneer, dat zien we. En dan zien wij er ook een tweetal open en bloot in bed. Hoe ze er Copuleren. Koppelen, ja. Ai, schoon wijfken, gelet ik hoe zie. Laat ik er zien hoe gij dat gaan met zien. Ja. Meneer Valère, na deze korte muzikale onderbreking... wil ik toch tot de conclusie komen dat u in totaal de film dus niet kunt gedogen. Alsjeblieft, meneer, geen vuilak worden, hè. Ja, maar de Belgen kunnen die film dus niet zien. Ja, ja, in Maastricht, in Tilburg, in Slaaskilde. Ze mogen dus wel in Nederland gaan kijken. Ja, dat is zonder risico's, meneer. Dat is toch zonder ondertettelingen. Nou is dat niet helemaal het probleem waarvoor u naar hier gekomen bent. Het is u namelijk de laatste jaren opgevallen... dat de Belgen in Nederland nogal veel over de tong gaan verschoning, wat zegt je daar? Dat er nogal veel anekdotes over de Belgen worden verteld. Nee, meneer, dat is me nooit opgevallen. Oeh, maar ik dacht dat dat de reden was van uw komst naar de studio. Nee, meneer. Of het moest zijn dat gij bedoelt die korte verhaal. Ja, die bedoel ik. dat noemen wij moppen. Om te lachens. Of bakken. Oh, daar pissen wij alleen in, meneer. Ja, maar u hebt de laatste tijd toch veel Belgen moppen gehoord? Integendeel, meneer, ik heb er veel gehoord. Ja, dat zeg ik. Dan begrijpen wij elkaar, meneer. Gisteren nog heb ik ze om te lachen gehoord... die verleiden wetgever om de Belgen des avonds lucifers mee naar bed nemen. En het antwoord is dan vermits zij kunnen zien in de nacht... of zij vergeten zijn van het licht uit te doen. maar alleen, dat is toch dom niet waar, hè? Daar hebben wij toch een lucifers voor nodig, hè, meneer? Hè? Vermits wij toch een elektrieke lamp kunnen ontsteken... om te zien of wij lucifers bij ons hebben. Hè? En dan zegt men ook nog, weet jij wat er in België op de onderkant van een flesje bier staat? Aan de andere kant openen. Dat is in het geheel niet juist, hè? dat staat bij ons op de dop. Het zijn zeer domme verzinsels van Hollanders, meneer. En er zijn er ook bij die ik niet versta. Misschien dat gij me helpen kunt. er zijn ze om te lachen die verlaat. Weet gij waarom de Belgen des maandag met kras in het gezicht lopen? En het antwoord is dan vermits ze hebben geprobeerd op zondag van met mes en vork tijd. Alleen het mag present zijn zijn nummer. Ik begrijp die hem op niet, hè. Ja, maar dat is toch duidelijk met mes en vork eten? Ja, maar het is juist dat, meneer. Wat is zoiets, mes en vork, meneer? Was er maar iemand die het allemaal wist. Iemand met overzicht nooit vergist. Was er maar iemand die altijd alles kon, en alleen maar zei wat jij horen wou. Was er maar iemand die elke wedstrijd won, iemand die nooit een uitvlucht verzon. Was er maar iemand, iemand met een kompas, die nooit iets beweerde wat niet zeker was. Was er maar iemand die niks te bewijzen had en overal tijd voor had, ook voor jou. Was er maar iemand die zelf niks nodig had, zeker nooit iets van een ander wou. Wat zou hij alleen? allemaal best. Mooi en verstandig en met overzicht. Was er maar iemand die net die dingen deed, die jij wou nog voor je ze wou. Iemand die nooit excuses nodig had, nooit of te nooit jouw verjaardag vergat. Maar binnen de kortste keren zou hij er wel verleren, zo moeilijk is het niet. Queenie. Eerder eh, dit jaar kwam dit uit Jeff Queenie met Was maar iemand. Daarvoor hoorde je Gerard Cox en Frans Halsema... met een sketch uit 1973, de Belgische attaché. En die werd weer voorafgegaan door Eva Drover en die zong Meenheus. Wanneer hij in Nederland in de bioscopen gaat draaien... dat is nog eh, niet bekend geworden. Maar in de Belgische bioscopen gaat hij wel binnenkort draaien. Het Monster van Parijs. In een nasynchronisatie. Maar van oorsprong is dat Monster van Parijs een Franse film. En de liedjes, een van de liedjes... die wordt gezongen door Vanessa Paradis. la Seine, een chanson uit de film Un Monstre à Paris. Een film die in oktober, 12 oktober, in première zou gaan in Frankrijk. En ook in België, zowel in Wallonië als in eh, Vlaanderen. En je hoorde Vanessa Paradis die dat zong. Coldplay nu. I outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. 24 oktober... dan zal het nieuwe album van Coldplay verschijnen onder de titel Milo Loto. En daaraan vooraf eerst nog een single die over een paar weken uitkomt. En die heeft dan weer als titel Paradise. Selassou, tot aan het nieuws met Marjan Koekoek. Selassou, de nieuwe single die je eh, van haar gaat beluisteren.